Renate Kok met het NOS Journaal. Voormalig premier Schotten van Curaçao zit vast. Vanochtend lokale tijd meldde hij zich bij de gevangenis. Schotten moet drie jaar de cel in vanwege ambtelijke corruptie en witwassen. Ruim 100 sympathisanten, partijgenoten, parlementariërs en familie... liepen met hem mee naar de gevangenis. Onder hen ook Schottes partner. Zij is door de rechtbank veroordeeld voor het helpen van haar man. Zij kan haar straf later uitzitten. Bovendien heeft ze een gratieverzoek ingediend. dat is nog in behandeling. Frankrijk schrapt verhoging van de brandstofprijzen helemaal. De regering van president Macron wilde de brandstoffen rond de jaarwisseling duurder maken... maar dat leidde tot hevige protesten van demonstranten met gele hesjes. Als de Verenigde Staten zich niet meer aan het wapenverdrag INF houden... doet Rusland dat ook niet meer. Dat zegt president Poetin in reactie op een ultimatum van de VS. Volgens de VS en de NAVO ontwikkelt en test Rusland raketten... met een bereik van meer dan 500 kilometer en dat is tegen de afspraken. Rusland ontkent en zegt dat Washington naar een excuus zoekt... om het verdrag op te zeggen. De wereldwijde uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen en de industrie stijgt dit jaar waarschijnlijk met 2,7 procent, ondanks het klimaatverdrag van Parijs en ondanks de toename van alternatieve energiebronnen. Dat blijkt uit een prognose van de internationale onderzoeksgroep Global Carbon Project, waar ook Nederlandse wetenschappers aan meedoen. De stijging brengt de doelstellingen van Parijs in gevaar, zeggen de onderzoekers. Voor 2017 was de CO2-uitstoot drie jaar lang stabiel. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de toename van olie- en gasverbruik...